En het begin van het tweede uur, matchbox nummer 49. We gaan weer gauw beginnen, want we hebben nog een heel uur heerlijke muziek voor de boeg. En daarna twee uur lang Hans met eh, onder andere een interview met de dames van een koor, heb ik begrepen Hans? Klopt helemaal. Ha, wat zijn we toch goed ingevoerd hier. Ehm, we gaan zo beginnen met eh, Chuck Berry en daarna Little Leaf. En je hoort dan later wel weer hoe, wat, waar en waarom. Nog veel plezier dit hele uur. the mail, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business. good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much mom's business, too much mom's business, too much mom's business for me to be fine. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. I. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be fine. her for telling me a tale. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war. Army bunk, army child, army crew, army car. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved Working in the filling station. Too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, uh, dollar gas. Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your body. met de Locomotion, geschreven door Goffin en King. En als eerste draaiden we voor dit tweede uur Chuck Berry met Too Much Monkey Business. Een eigen compositie uitgebracht op het toenmalige Chess label. Eh, we gaan toen naar een eh, compositie van Stevie Nicks. Uitgevoerd door de Fleetwood Mac van de gelijknamige LP Fleetwood Mac. Hier zijn ze met Rhiannon. dezelfde formatie natuurlijk als die van eh, I Need Your Love So Bad of uh, Albatross. Maar eh, deze formatie mag er ook zijn natuurlijk. Fleetwood Mac, volume 2 zou ik maar zeggen met Rhiannon. We gaan naar de LP Electric Ladyland van de Jimi Hendrix Experience. En daar draaien we een nummer van, geproduceerd door Chess Chandler. En dat was dan weer de voormalige bassist van The Animals. Hier is Burning of the Midnight Lamp. ZFM. cd Klaar was dit Doe Maar met Watje uit het jaar 2000. Zijn we toe aan de reguliere Shadows hit. Want we zijn van Cliff afgestapt, we zijn naar de Shadows overgegaan. Verleden week hadden we al hun eerste hit. En nu de tweede single. En nog steeds onder de naam de Drifters. Want de Shadows in naam bestonden nog niet. De, de bezetting was wel eh, helemaal dezelfde als toen ze de Shadows gingen heten. Maar eh, als Drifters maakten ze nog een eh, single met op de A-kant Jet Black, geschreven door Jet Harris. En de B-kant was Driftin, een compositie van Hank B. Marvin. En eh, later hebben ze die eh, platen, die nummers hebben ze nog een keer live uitgevoerd. En die is verschenen eh, op een cd van Cliff en LP toen de tijd natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, die uitvoeringen die waren wat sfeervoller. Maar dit is de tweede single uit juli 1959. Eerst Jet Black en daarna Driftin'. Shadows die hadden zo hun eigen volgorde. Eerst uh, eh, Drift In en daarna Jet Black. Dat was eh, de single van juli 1959. En 28 jaar later had Labi Sifre met een eigen compositie van het album So Strong...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 We krijgen zometeen eh, nummers van Gilbert O'Sullivan en Bruce Springsteen... maar eerst even Chris Montez met zijn opvolger van Let's Dance uit 63... Some Kind of Fun. to say two. Locomotion, here we come. Gonna have some kind of fun. Well, they're moving and they're grooving, yeah, they're dancing with all they got. I see them shimmy, waddle, waddle, and they're stomping like I don't know what. Gonna twist, gonna stop with you. Do the wobble and a walk to see two. Locomotion, here we come some kind Despacito, locomotion, here we come. Gonna have some kind of fun. Well, they're moving and they're grooving, yeah, they're dancing with all they got. I see them shimmy, waddle, waddle, and they're stomping like I don't know what. Gonna twist, gonna start with you. Do the wobble and a what to see too. Locomotion, here we come. later had hij wat meer succes met wat melodieuzere nummers... zoals Loco Porti en I eh, Aino Digas. Chris Montez was dit met eh, Some Kind of Fun. We gaan naar een track van een LP van Gilbert O'Sullivan. I'm a writer, not a fighter. Dat was een LP uit 73. En daarop stond Get Down, ook een grote hit in de Veronica Top 40. dat hij zijn Creases outfit ook aan de wil gaat hangen. Get Down van I'm a Writer and Not a Fighter. Jaren geleden ben ik eens een keer meegeweest naar een eh, concert van Bruce Springsteen. En ik moet eerlijk zeggen, ik was niet zo'n groot fan van hem. En nog niet. En toen ik eh, die avond de eerste snaar hoorde beroeren door Bruce... toen dacht ik meteen van, dit gaat hem niet worden. Maar je kan toch niet ontkennen dat de man behoorlijk goede muziek heeft geschreven... en ook wel gezongen. Er wat gevoeligere nummers... Daar val ik wel op bij Bruce. Zoals My Hometown. ruffle my hair, say something. Foreman says these jobs are going, boys, and they in de USA, Bruce Springsteen en My Hometown. Eh, ehm, de zangeres Brenda Holloway is in Nederland niet zo heel erg bekend. Ze heeft een eh, redelijk hitje gehad met eh, Every Little Bit Hurts. En de tweede die kwam hier echt niet van de grond, maar is toch van dezelfde klasse eigenlijk wel. Brenda Holloway met When I'm Gone. Brenda Holloway en What Are You Gonna Do When I'm Gone. We gaan naar eh, Chicago. Eerst heette ze Chicago Transit Authority. Maar dat kostte natuurlijk eh, met 100.000 LP's te drukken een heleboel drukking. Toen hebben ze het afgekort naar CDA. Maar dat was dan weer te moeilijk. En dus heette ze gewoon vanaf dat moment Chicago. Uit 1982 eh, van de 16e LP. You're My Inspiration. Cargo and You're My Inspiration met de mooie stem van Peter Cetera uit 1982. Tien jaar daarvoor, 1972, toen had eh, Ricky Nelson met de Stone Canyon Band een optreden. En toen werd hij van het podium afgejoeld, want hij had lang haar en geen tandpasta glimlach meer. Dus eh, ze herkenden hem niet. En hij zong ook geen Hello Mary Lou. Dus eh, dat viel niet in goede aarde. Maar over dat optreden heeft hij even een nummer gemaakt. Dat werd dan wel weer een hit. Um, Ricky Nelson met The Garden Party. I went to a garden party to reminisce with my old friend. A chance to share old memories, play songs again. When I got to the garden party, they all knew my name, no one recognized me. I didn't look the same, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone there. Yoko brought a walrus. There was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's alright now. I learned my lesson well. everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Played them all the old songs. I thought that's why they came. but No one heard the music didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. La da da da. Someone opened up the closet door, and I stepped Johnny Be Good, playing guitar like a ring and a bell, and looking like he should. Now gotta play at garden parties. I wish you a lot of luck. but if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. And it's alright now. I've learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La down. and well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. The Garden Party van Rick Nelson met zijn Stone Canyon Band. En zijn we alweer toe aan de laatste van deze Matchbox, nummer 49. Komt uit 69, die Eamon Corner. Zo hoor je ze nooit in Matchbox. En zo twee weken achter elkaar. If Paradise is half as nice. We've already said... Nee, dat zei ik niet. Dat zei ik niet. Ik zei, eh, maar goed. Dan de Moody Blues maar. Oké. Paul en Mary Ford hun eh, monden open doen... dan weet je, het is afgelopen voor deze keer. Volgende week eh, ben ik er niet, want dat is eh, Willem hier... met twee uur lang de tip van Willem. Twee uur lang tips, heerlijk, lekkere muziek. Ehm, ik hoop dat ik kan luisteren trouwens. Maar goed, in ieder geval, hij is er dan wel.